Zo moet het mogelijk worden het tijdelijke noodfonds voor de euro permanent te maken... Europees president Van Rompuy gaat kijken hoe het verdrag kan worden gewijzigd... zonder dat de goedkeuring van de 27 nationale parlementen nodig is. Ook komt hij met voorstellen om landen te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. De regeringsleiders zijn het erover eens geworden dat de EU-begroting volgend jaar mag stijgen met maximaal 2,9 procent. De Europese Commissie en het Europees Parlement wilden een stijging met bijna 6 procent... En Nederland en Engeland wilden helemaal geen verhoging. Maar premier Rutte is tevreden met het compromis. In Indonesië is het dodental van het tsunami bij Sumatra opgelopen tot 394. Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden. Die eilandengroep voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door drie meter hoge golven. Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Ook vandaag spuwt de Merapi weer as. Het Nederlandse Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend... voor de slachtoffers van de twee natuurrampen in Indonesië. Ook in Kamchatka, in het oosten van Siberië, zijn twee vulkanen actief. Aswolken worden tot 10 kilometer hoogte de hemel ingespuwd. De wolken zijn boven Alaska te zien. Het vliegverkeer in de regio is gewaarschuwd, maar heeft er nog geen last van. Bij het Centraal Station in Rotterdam is gisteravond een bom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald. De 250 ponden werd gistermiddag op 11 meter diepte gevonden in een bouwput onder het Kruisplein. De bom wordt vandaag op een andere plaats tot ontploffing gebracht. Het weer grotendeels droog en hier en daar kans op wat zon. Het wordt zacht, 13 tot 16 graden.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 I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut.